Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. In het grensgebied tussen Sudan zijn volgens de VN zeker 140.000 mensen op de vlucht geslagen voor geweld door het regeringsleger. De Soedanese strijdkrachten zouden op grote schaal bombardementen uitvoeren in de provincie Zuid-Kordofan. De provincie ligt in Noord-Soedan, maar veel inwoners steunen de rebellen uit het zuiden. Volgens de VN zijn onschuldige burgers slachtoffer van de bombardementen, maar de regering in Khartoum zegt dat de gewapende rebellen doelwit zijn. De bestaat dat het geweld uitloopt op een nieuwe burgeroorlog. Begin dit jaar koos de bevolking van het overwegend christelijke zuiden massaal voor onafhankelijkheid van het islamitische noorden. Volgende maand wordt de afscheiding definitief. Het geweld in de grensregio laaide vorige maand al op toen de Noord-Soedanezen de grensregio Abidjai binnentrokken. Zowel Noord- als Zuid-Soedan maakt aanspraak op dat olierijke gebied. De NAVO heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Libische hoofdstad Tripoli. In het oosten van de stad zijn zeker twee doelen geraakt. Het is onduidelijk wat voor gebouwen er precies zijn gebombardeerd. En ook is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. De afgelopen dagen zijn er veel aanvallen geweest door de gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Tripoli en vier andere steden in handen van Gaddafi zijn daarvan het doelwit. In New York zijn 26 mensen gearresteerd op verdenking van het handelen in kinderporno. De verdachten zouden tienduizenden beelden hebben verspreid via internet. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om beelden waarop te zien is hoe kinderen worden misbruikt. De verdachten zouden de beelden hebben verhandeld op een manier alsof het voetbalplaatjes waren, zei de officier van justitie. Alle foto's en video's waren zorgvuldig gesorteerd en opgeslagen op een online netwerk. De politie in New York kon de verdachten aanhouden na maandenlang onderzoek. Het weer vannacht helder en droog. Overdag eerst zonnig. De loop van de middag vooral in het binnenland kans op buien.